Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De overheid moet veel agressiever achter criminelen aan om hun vermogen af te pakken. In een open brief in de Volkskrant vragen twaalf burgemeesters en de topman van het Openbaar Ministerie daarvoor 50 miljoen euro aan het kabinet, zodat ze criminelen efficiënter kunnen plukken. Ze denken dat geld ruimschoots te kunnen terugverdienen. Nu wordt maar 1% van het inkomen van criminelen afgepakt. Geschat wordt dat criminelen jaarlijks bij elkaar 9,3 miljard euro verdienen. De Nederlandse hulpverleenster Anja de Beer, die in Afghanistan bijna drie maanden ontvoerd is geweest, maakt het goed. Ze zegt dat ze de afgelopen maanden in isolatie heeft doorgebracht, zonder daglicht, maar dat haar ontvoerders wel goed voor haar zorgden. De vrouw, die directeur is van een Zwitserse hulporganisatie, werd in juni gekidnapt in de hoofdstad Kabul. Gisteravond kwam ze vrij. Minister Schippers van Volksgezondheid wil weten hoe de kosten van dure medicijnen zijn opgebouwd. Moderne medicijnen worden vaak voor een kleine, specifieke groep gemaakt. Omdat er dan weinig mensen gebruik van maken is de prijs vaak hoog. Schippers wil weten of dat wel terecht is. Mantelzorgers hebben zoveel extra kosten dat sommige van hen in de financiële problemen komen. Dat blijkt uit onderzoek van Metso, de Vereniging voor Mantel- en Vrijwilligerszorg. Het gaat om onder meer hoge telefoonrekeningen, vervoer en parkeerkosten. Meer dan de helft van de mantelzorgers geeft aan daardoor financieel krap bij kast te zitten of zelfs geld tekort te komen. De Zuid-Koreaan die dit voorjaar de Amerikaanse ambassadeur van zijn land aanviel met een schilmesje, heeft 12 jaar cel gekregen. De ambassadeur raakte gewond aan zijn gezicht en pols. Hij kreeg 80 hechtingen en moest vijf dagen in het ziekenhuis blijven.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 De rechterreis ook is dicht. A8 Zaandam Amsterdam voor het knooppunt Zaandam 3 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen bij Batuverdorp 5. En de A12 Den Haag-Utrecht tussen De Meern en Utrecht 3 kilometer. En aan de andere kant van Utrecht op de A27 richting Gorkum voor het knooppunt Lunette ook 3 kilometer.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 The raindrops seem to play a sweet refrain. Though spring is here to me, it's still September. Ooh, that's September. In the rain to every word of love I heard you whisper. The raindrops seem to play a sweet refrain.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 En we zijn natuurlijk weer geweldig gestart met September in the Rain. Nou, dat hebben we de afgelopen dagen wel kunnen merken. Iedere dag viel er genoeg uit de lucht, zou ik maar zeggen. Heel, heel, heel veel. September in the Rain, een, een liedje wat, ja, wie heeft het niet gezongen zou ik bijna zeggen. Eh, het gaat het verhaal, een zangeres, uh, eh, Diana Washington in dit geval, herinnert zich een regenachtige septemberdag toen, eh, ze haar liefde, toen haar liefde beantwoord werd. na. Nou, iets mooier kan je niet zeggen. Wisten jullie trouwens dat eh, de Beatles dit nummer ook gezongen hebben? En weliswaar bij hun mislukte auditie op 1 januari 1962 bij Decca. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison en Pete Best hebben getracht September in de Rain te spelen. Was geen succes. Eh, ik weet niet of het... Uh, nou, toen niet, maar later wel natuurlijk. En ik geloof dat ze het nummer toch nog een keer in 2013 op een plaat hebben gezet. I Saw Her Standing There. Daar schijnt het op te staan. Eh, september in the Rain. Nou, vlak voor de klok van tienen zei ik van... California Dreaming, West Montgomery, die haait goed. Dat doe ik nu door maar. Ja, want het thema in deze uitzending is toch een beetje pop in de jazz. California Dreaming, 16e eh, jazz uh, van eh, de, de, gitarist Wes Montgomery. 1966 uitgekomen en heeft ooit de eerste plek gehaald in de Billboard Jazz Album Chart. bekende jongens hebben meegespeeld op deze LP. Herbie Hancock speelde piano, Bucky Pizzarella gitaar, naast Wes Montgomery zelf. Ja, een aantal trompetisten, Bernie Glow, Mel Davis. Kortom, het mooie cd. Ja, wanneer jazzmuzikanten eh, pop gaan spelen, moet het wel iets toevoegen. En dat is hier het geval. Of dat bij het volgende ook het geval is, moet je zelf beoordelen. Dat is het zogenaamde Pink eh, Turtle. Een Frans clubje die eigenlijk popsongs op een jazzy manier interpreteert. Net als de Pupini Sisters hebben we ooit willen zagen en de Baseballs. Pink Turtle. Ik zal ze even moeten opzoeken, want ze zitten ergens in de computer. Hier heb ik hem. How Deep Is Your Love? Dat kennen we allemaal. concern. I feel you touch me in a pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to me on a summer breeze, keep me warm. Your Love. Pink Turtle, Franse band die dit uh, eh, speelt op een jazzmanier. manier. Ik vond het toch wel grappig klinken. Ja, dat was ook de omschrijving. Leuk en grappig. En eh, vrolijke klanken op de zondagochtend, dat moeten we hebben toch. Eh, aanstaande zondag, dus, dus volgende week zondag... dan treedt in Zandvoort op Scott Hamilton... samen met John Clement op piano... Joost van Schaik op drums en Erik Timmermans natuurlijk op bas... En dat is op 13 september de Krocht om half drie begint het entree 15 euro. Scott Hamilton. En ik heb hem mooi uitgezocht van Scott deze ochtend. Maybe September van de cd Scott Hamilton Plays Ballads. dus 13 september hier in Zandvoort. Scott Hamilton natuurlijk weer binnengehaald door Erik Timmermans. Eh, jazz Zandvoort, ja, dat is natuurlijk zeer de moeite waard. En hou je van deze muziek, dan eh, ja, ben je hartelijk welkom natuurlijk. Voor slechts 15 euro, zo'n grote man uit de jazz. Beoorden en zien spelen is natuurlijk geweldig. Hartelijk dank Erik en ik hoop dat je erbij bent komende zondag. Eh, wat heb ik verder? Ik heb verder Ray Charles. Dan zou je zeggen, Ray Charles. Ja, dit is samengezongen met Betty Carter. Een cd uit 19, ik meen uit mijn hoofd, 1961. People Will Say We're In Love. Rachel's Betty Carter. suspecting things people will say we're in love. Ja, de hoogste tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik bij uh, Bruut. De hechte sound van Brut heeft als basis de betrouwbare ritmesectie van drummer Felix Slarman en bassist Thomas Rolf. En is doordrenkt met de groovende Hammond-lagen van eh, Volkert Oosterbeek. Die worden omwonden door de onmiskenbare saxtalent van Maarten Hogehuis. En dat is Brut natuurlijk. Eh, ja, de, de nieuwste cd, uh, eh, Madpack heeft elf tracks en deze zijn vernoemd naar personages... die niet zouden bestaan in een tekenfilm. Het doet je terugdenken aan de zondagochtenden... dat je beneden in je pyjama naar de een of andere kinderzet zat te kijken... van de Pink Panther bijvoorbeeld. Een opeenvolging van hilarische tafereelen ondersteund door bijpassende muziek. Dat is Madpack. Elf composities en die hebben allemaal de namen van mensen. Eddie, eh, Dex, eh, eh, Honey, eh, Vito, nou, Honey, allemaal namen. En ik heb Honey uitgezocht deze keer. Mooi nummer klinkt toch een beetje minder wild dan de vorige cd's van Bruut. Dus misschien valt dit in Zandvoort meer in het pulletje. Het was het nummer Black Cherry. Werd gespeeld door eh, William Parker en de drummer... Eh, bassist William Parker en de drummer Hammett Drake. En eh, die, deze jongens die staan ook deze week in het Bimhuis in Amsterdam. Hebben ooit een cd gemaakt, Piercing to File. En ja, daar, ik liet er een stukje van horen. Ik vind dit mooi. kun je natuurlijk zeker naar het Bimhuis gaan. En deze jongens, deze Amerikanen, live aanschouwen. Trouwens, over live gesproken. Ik zag dat in mijn eigen dorpje Hillegom in de jazzclub aanstaande zaterdag op 19 september Bart Lust Quintet speelt. En als je Bart Lust Quintet ooit wel eens hebt zien of horen spelen... dan weet je natuurlijk dat daar een aantal bekende namen in zitten. Eh, onder andere Bart Wiertz, die zit daarin. Maar helaas, helaas, helaas... die komt niet mee in het kwartet aanstaande zaterdag. Maar er is een vervangster gevonden. En dat is ook de bekende Tineke Postma alt-saxofoniste. Als je kijkt naar de bezetting van de band... Bart Lust, trombone, Tineke Postma alt-saxofoon... Eh, Steven Hupkens, piano, Joris Stepen, Joost Kesselaar, drums. Ja, dan is dat natuurlijk wel een geweldige setting... om op 19 september naar Hillegom te komen... en bij Jazzclub Perido daarvan te genieten. Ja, nou, dit zijn eigenlijk allemaal live optredens. Het kan allemaal hier in onze eigen regio. Dus eh, ja, eh, maak er gebruik van, zou ik zeggen tijd voor iets van de Beatles. Het is overigens grappig dat ik toen straks stelde... dat de Beatles ooit een jazznummertje speelden... wat niet zo succes werd. Maar er zijn natuurlijk heel veel jazzmuzikanten... die, ik zou er best twee uur mee kunnen vullen. Eh, muziek van de Beatles die door jazzmuzikanten gespeeld wordt. Hier Count Basing met featuring Bill Henderson. Yesterday. yesterday. All my troubles seemed so far away. Now it looks as if they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I'll have to find a hideaway Oh, I believe in yesterday play. Now I'll have to find a hideaway. Oh, I believe in yesterday. yesterday Denk deze melodie komt bekend voor. Dat is natuurlijk eh, de Love Me Tender van Elvis Presley. En hier gespeeld door Dave Liebman en eh, Michael Stevens, een eh, drummer. Dave Liebman, de saxofonist van de CD Lineage, CD 2013... die eigenlijk in de meeste jazz tijdschriften wel een hoge recensie heeft gekregen. er staan allerlei mooie nummers op. en onder andere deze, Love Me Tender... tijd voor iets vocaals, voor een zangeres die hier niet zo bekend is maar toch wel een hele grote is. Een Amerikaanse jazzzangeres, uh, Carmen Lundy heet ze. En eh, ja, het is een beetje vergeleken met Rita Franklin, Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan. En zij heeft een, een aantal cd's uitgebracht. En deze is uh, van de cd Soul to Soul. Een cd uit 19, uh, 2014. Moet ik zeggen 2014, dus het is nog uh, vrij recent. Don't You Know How I Feel. featuring op trompet Randy Brecker wel bekend. watching the clouds roll away from me. I'm imagining how I might sing a song of love to you. When something you said went to my head, turning something so special about myself that's really so different than anyone else. I ask for so much, but what could be enough? Fulfilling my dreams to the sky. it's been our dreams to the sky. What we have is what is at hand. And lately it's been you and I. toch iedere keer eh, op zondag een paar zangeressen ertussen te zetten... die wat minder bekend zijn. Zo hebben we gehoord Sarah Lazarus, eh, Claire Thiel en nu eh, Carmen Lundy. Dus ik zou zeggen, vind je het leuk, zoek ze op en draai er wat meer van. Dus, zijn hebben mooie cd's gemaakt, alle drie. er zijn ook wel eens jazzmuzikanten die pop gaan spelen. Dat hadden we al vaker. Dat, hebben, dat is eigenlijk het thema. En een van de bekendste die dat ook gedaan heeft is Chet Baker. Heeft ooit een, een LP gemaakt Blood, Chat and Tears. Uh, dat is niet zo gewaardeerd, die LP. En dit is het nummer Spinning Wheel ervan. Er zijn ook wel eens eh, popmuzikanten die zich aan de jazz wagen. En dat heb ik de, de, eh, in het nummer You Don't Know What Love Is. Een nummer van Chet Baker, wat hier gespeeld wordt door Sting. En als je denkt, wat een leuke trompetist, Chris Botti. your heart and you have lost Oh, you don't know What love is Do you know How a lost heart feels thought of reminiscing sings. You don't know how hearts burn. Chet Baker, nu gespeeld door, eh, en gezongen door Sting en de trompet Chris Botti. Eh, in het eerste zei ik, wat is jazz? Nou, ik vond hier een mooie omschrijving staan. Die is van trompetist Angelo Verploegen. De kern van jazz, voor mij persoonlijk zegt hij, is communicatie. Jazz, in welke stijl dan ook, gaat over communiceren. Het klinkende resultaat hangt af van de mate van wederzijds respect en vertrouwen tussen de muzici. En van de mate van actie en reactie. Jazz is verwarren, verrassen, associëren, ontroeren en extalleren. Nou, prachtig gezegd toch? Uh, ja, ik heb het al gezegd, jazz and more. En, eh, het thema was een beetje eh, popmuziek. Nou, een beetje, een beetje boel zou ik zeggen. En een van de dingen die we daarbij opvielen was... misschien heb je er wel eens een filmpje van gezien. The Piano Guys. Amerikaanse jongens die heel veel filmpjes op YouTube hebben gezet. En dit is Happy Together. Me and cello noemen ze het. geen jazz, maar het is wel geinige muziek. Ik vond het, best eh, wel leuk om het even te laten horen. Vind je het leuk? Echt leuk? Kijk op YouTube en zoek onder het Piano Guys. En je ziet ik weet niet hoeveel filmpjes met allerlei verschillende muziekstijlen. Eh, hou je van een scheurende saxofoon? Dan kom je toch terecht bij Sax Gordon. Een Amerikaanse saxofonist die eh, heeft een cd gemaakt, post geleden, In the Wee, Small Hours of the Morning. Die kennen we allemaal, dat nummer. Daar staat onder andere ook een hele bekende op, eh, getiteld Whatever Lola Wants. een saxofoon, Sax dat was eh, Sax Gordon. Eigenlijk heet hij Gordon Beetle En eh, ja, mooie muziek, vette sound en eh, leuk om even op de zondagochtend te draaien. Op deze droge zondagochtend. Het is nog steeds droog, maar er zou een buitje kunnen vallen. Daar zijn we zo langzamerhand wel aan gewend natuurlijk. Ja, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Uh, mijn naam is Auke Beuving. Een gevarieerd programma met een accentje op popmuziek. En dat is ook bij het laatste nummertje wat ik ga draaien. Want dat is eigenlijk eh, Marcus Miller Heeft een hele mooie cd uitgebracht. Aphrodisia, een nieuwe cd 2015. Maar er staat één nummer op wat een, wat een, beetje African sound zit erin. In Aphrodisia natuurlijk. Maar dat is Papa... We hadden het thema pop. En eh, wat hierbij te hoort is het nummer Papa was a Rolling Stone. Een bekend nummer. Vond ik, vind ik overigens het minste nummer van de cd. Maar het past goed binnen het thema. Dus vandaar mijn keuze voor Papa was a Rolling Stone. Marcus Miller. Af van de CD Aphrodisia. Eh, het zit er alweer op. Twee uurtjes jazzmuziek. Eh, heel veel eh, pop, jazz zou ik bijna zeggen. Volgende keer doen we eens een ander thema. Maar voor deze week, ja, het was mooi. En hou je van filmmuziek, zou ik zeggen... ga morgenavond om 9 uur even ZFM weer aanzetten. En dan heb je ZFM Cinema. Met heel veel mooie filmmuziek.